met het NOS-journaal. De Hongaarse parlementsverkiezingen zijn met een ruime meerderheid gewonnen door oppositieleider Magyar. Een uur geleden sprak hij zijn achterban toe. Met een grote overwinningstocht liep Magyar richting het podium. Daar werd hij met luid applaus onthaald. Magyar wil een meer pro-Europese koers en hij wil de corruptie in het land aanpakken. Die is ontstaan onder Orbán. De tegenstander en zittend premier die gaf al snel zijn verlies toe. Hij was 16 jaar premier van Hongarije. Orbán zegt dat hij de politiek niet verlaat en dat hij de oppositie ingaat. De opkomst bij de verkiezingen was de hoogste ooit in de geschiedenis van de Hongaarse democratie. 78% van de kiezers bracht zijn stem uit. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat de oorlog tegen Libanon voorlopig nog voortduurt. Hij zei dat tijdens een bezoek aan het Israëlische leger in het zuiden van Libanon. Dinsdag komen Israël en het buurland bijeen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de bedoeling dat ze daar gaan praten over een staakt het vuren. Een maand geleden begonnen de Israëlische aanvallen op Libanon. Sindsdien zijn meer dan een miljoen mensen ontheemd... en vielen er volgens het land meer dan 2000 doden. Bij een luchtaanval door het leger van Nigeria... die was gericht op jihadisten... zijn meer dan 100 burgers gedood, dat meldt Amnesty International. Ambtenaren bevestigen dat er een mislukte aanval op een markt was leger noemt de aanval juist een succes omdat er veel Boko Haram-leden zouden zijn gedood. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen in Philadelphia. De komende drie dagen leggen ze een werkbezoek af in die stad. Washington ook nog en Miami. Eh, Willem-Alexander en Maxima die zullen morgen dineren met president Trump... en overnachten in het Witte Huis. Premier Jette zal ook aanschuiven tijdens het diner.